Patrick Holtkamp met het NOS-journaal. Om vrijdag over het hek en kon een van de kamers van de ambtswoning van president Obama binnenkomen. Obama en zijn gezin zijn niet in gevaar geweest, want ze zaten op dat moment in hun buitenverblijf Camp David. Bij het hek rond het Wit Huis wordt nu extra gesurveilleerd en op het terrein zijn meer controles. Er wordt nog onderzocht hoe het kan dat iemand de ambtswoning is binnengekomen. Gisteren was er opnieuw een incident bij het Witte Huis. Een man weigerde met zijn auto te vertrekken bij de poort. En vlak daarvoor was hij ook al lopend naar de ingang gegaan. De man is opgepakt. Bij gevechten in de hoofdstad Sanaa van Jemen zijn zeker 140 doden gevallen. Duizenden inwoners zijn gevlucht. Sjiitische rebellen zeggen dat ze het gebouw van de staatstelevisie hebben ingenomen. Volgens ooggetuigen staat het gebouw in brand. Buitenlandse luchtvaartmaatschappijen vliegen niet meer op Sana vanwege de strijd. Volgens onbevestigde berichten is er nu een staakt het vuren. De islamitische terreurorganisatie Boko Haram heeft opnieuw een plaats in Nigeria aangevallen. Mainok in het noordoosten. Strijders van Boko Haram bestormden de stad en vermoorden zeker 36 mensen. Volgens militairen die de stad verdedigen zijn onder de doden zeker 23 burgers. Onlangs namen strijders van Boko Haram al de stad Kwoza in. Daar riepen ze een kalifaat uit, net als de islamitische staat in delen van Irak en Syrië heeft gedaan. In delen van het oosten van het land is wateroverlast ontstaan door hevige regenval. In Oost-Groningen konden rioleringen het water niet verwerken in Gelderland viel op sommige plaatsen binnen een uur net zoveel regen als normaal in een halve maand. En verder was er een wolkbreuk in het Overijsselse Goor. Het weer, buien en het koelt af tot 14 graden.